Door de zware overstromingen is grote schade aangericht aan kolenmijnen, de landbouw, wegen en spoorlijnen in het oosten van het land. In drie staten zijn duizenden huizen verwoest. De totale kosten worden geschat op zo'n 7 miljard euro. Premier Gillard zei dat de regering zelf 4 miljard euro probeert te bezuinigen... die gebruikt kan worden voor noodhulp. De overstromingen hebben aan zeker 35 mensen het leven gekost. Het kabinet wil met de Afghaanse autoriteiten afspreken dat door Nederland opgeleide agenten niet worden ingezet als militair. Dat zei minister Rosenthal in het Tweede Kamerdebat over de missie naar Kunduz. De afspraak moet worden gemaakt nog voordat de Nederlanders naar Afghanistan vertrekken, zei Rosenthal. Vooral voor GroenLinks en de ChristenUnie is dat een belangrijk punt. Als de Afghanen zich niet aan de afspraak houden, kan de uiterste consequentie zijn dat er een eind komt aan de missie, voegde Rosenthal eraan toe. Verder zegt de minister Hillen de Kamer onder meer toe... dat hij de lengte van de opleiding van de recruten wil verlengen. Die is nu voorzien voor zes weken, maar dat zou er bijvoorbeeld 16 tot 18 kunnen worden. Door de langere periode zou bijvoorbeeld ook aandacht kunnen worden besteed... aan taallessen en mensenrechten. De oprichter van weblog Geen Stijl, Dominique Wezi, is uitgeroepen tot blogger van het decennium. Dat werd in Den Haag bekendgemaakt door de stichting Dutch Bloggies. Volgens de jury is Wezi de sleutelfiguur achter het ongekende blogsucces van Geen Stijl...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 En dit is de meest recente single die ik je liet horen, The Night Is Yours. The Night is Yours aan het begin van het tweede uur. De nacht ging anders hier bij de Vara op Radio 1 met in dit uur Amalia Rodriguez. En deze keer zal ik geen Fado van haar laten horen, want daarmee is ze beroemd geworden. Ze heeft in het verleden ook een reeks liederen in marstempo opgenomen. Ja, dat klinkt nogal militaristisch, maar het, eh, het klinkt meer carnavalesk als je dat hoort. Die marsliedjes van eh, Amalia Rodriguez. Ik laat je daar straks een van horen. En verder aandacht voor Soul Sister, die in 1993 te waren bij het uh, eh, 3 programma van Henk Westbroek. En een van de leden die is op dit moment regelmatig op de televisie te zien. Zowel in Nederland als in Vlaanderen. Nou, daarover straks meer. Met betrekking tot die live-opname van Soul Sister... maar ook aandacht voor een fenomeen die vorig jaar nog vrij onbekend was. Maar afgelopen jaar is hij in aanraking gekomen met...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 Deze versie die je net hoorde, die komt uit 1977. The Stranger, de titel van de langste plaat waar het op te vinden is. En die werd volgezongen door Billy Joel. En daarvoor Just the Way You Are. Een andere Just the Way You Are, maar die was dan van... Eh, Peter Hernandez. Ja, en als je onder die naam platen maakt, dan zal dat niet zo erg opvallen. Peter Hernandez Jr., want die naam die zal vaker voorkomen. Net zoiets als eh, Peter de Vries bijvoorbeeld, <laughs> om, allemaal er wat op te noemen. Vandaar dat deze Peter Hernandez Jr. dacht van... ik ga een andere naam aannemen als zanger. En dat werd Bruno Mars. En daarmee heeft hij succes gehad het afgelopen jaar. Bruno Mars, en je hoorde hem dus met eh, Just the Way You Are. En wat ik nu laat horen is van eh, Nederlandse makelij. Je gaat luisteren naar de stem van Scarlett May. Met een Latijns-Amerikaans ritme. Do Good For Me. wanna do. I must be out, out of my mind to let you back in all the time. I don't know what it is you do, but I'm stuck. die je kon horen. Do Good For Me, de titel van de single. En ze treedt overmorgen op in Rotterdam. En dat zal zijn in Gary Funk taal. Scarlet mee dus. Santana. Radio 1. So. ouderwets goed, zou ik haast willen zeggen... alsof we midden de jaren tachtig zitten. Het goede doel, de stemmen van vooral die van Henk Temming was te horen. Henk Westbroek was ook te horen. En het liedje dat je hoorde, Lief, Liever, Liefst... er komt een cd aan, zeer binnenkort onder de titel Liefdewerk. En dit is daarvan de single Het goede doel dus. De nacht ging anders bij de op Radio 1, zo dadelijk Somebody to Love van de Rhythms del Mundo eerste Ruben Heijn was ook nog actief op Noorderslag een paar weken geleden. En ook hij zingt, maar wel een hele andere Somebody to Love. Half past four and I'm on my way home Walking down that same old street She caught my eye, I've never seen her before Just don't know what came over me I said to her, I want somebody love. I said to her, I want what you want, and we want somebody to love. Who's to say that I can take a chance? Who's to say today's not my day? She walks like she's on top of the world to look my way. Do you want what I want? Somebody love. Yeah, I wonder if you want what I want. picture of another man, but I want you to Jefferson Airplane uit de jaren 60. Dit Somebody to Love, maar vorig jaar kwam het opnieuw uit. Door de, <laughs> door de creativiteit van de Rhythms del Mundo. Die daar weer eh, iets Latijns-Amerikaans mee hadden gedaan. En Katie Stunt Katie Tunstall hadden ingehuurd voor de zang. Heel fraai geworden deze versie van eh, Somebody to Love van de Rhythms del Mundo. En daarvoor dan Somebody to Love van Ruben Heijn. Deze jongens komen uit Halo. En zijn ook razend populair in Vlaanderen. The Opposite. Hier zijn meest recente succes, Licht Uit. Word gek van de sleur, ik moet echt uit mezelf vandaag. De duivel die roept mijn naam. Hij weet ik luister graag wat hij zegt, dat maakt me blij. Heb er een ekel aan om echt zo normaal te zijn. Dus ik doe met de mee lach met de duivel. Niks is verleidelijker, weet dat het eigenlijk is, maar toch doe ik het. Ik lach met de duivel en ik heb morgen vast spijt. Dat is mijn verantwoordelijkheid, maar schijt de duivel weer. Licht gaat uit vannacht, we brengen het beest naar buiten. Whisky wordt aan en fucked up face. Mijn ogen hangen en ze lopen langs. Dik, dik zijn en ze zeggen hoi in de van. In de paradies om een glas tien. En alle chicks zien dat ik voor de assen vien. Ik ben een hoe en ik heb een gesteen Waar ik vandaan kom, denk je van mijn pas misschien? Licht gaat uit vannacht. We brengen het beest naar buiten. Gezenkel nog de devil eruit. Is de hemel op aarde? Kan het niet aan. partem para a marcha de graça, que é o trono de Lisboa. Vejam como vai a Rosa, com ar de menina boa. Dizem que é namoradeira, que tem mais de um namorado. O Rocio ali embaixo, ai ali embaixo e o castelo ali ao lado. Cá vai a marcha da graça, que tem graça quando passa e tem raça ao marchar. E lá no alto a pergoa, e ecoa como é boa a Lisboa ao cantar. Cá vai a marcha da graça tem graça quando passa e tem raça ao marchar. E lá no alto a pregoa e ecoa é como é boa a Lisboa ao cantar. Ai, ai, ai, vai a graça a passar. Ai, ai, ai, vai a graça a passar. Olhem para a marcha da graça, como vai feliz com a benção de São Vicente Vai barcos enfeitados Mostra balões a quem passa E dá ainda mais voltas, ainda mais voltas Do que o caracol da graça Cá vai a marcha da graça Que tem graça quando passa e tem raça ao marchar lá no alto pergoa e ecoa como é boa a Lisboa ao marchar. Cá vai a marcha da graça, que tem graça quando passa e tem raça ao marchar. E lá no alto a pergoa e ecoa como é boa a Lisboa ao cantar. Ai, ai, ai, vai a pasar. Ay, ay, ay, vaya grasa Wat ik aan het begin van het uur zei... je kent er vooral van de Fado-repertoire... maar ze heeft ook andere dingen op plaats gezet in, tijdens haar leven. Dit Marcia de Grassa is een van de songs die ze destijds opnam bij Leven en Welzijn. Amalia Rodriguez, die kon je beluisteren 6 oktober 1999. Toen overleed zij. En vervolgens was Portugal gehuld in drie dagen nationale rouw vanwege dit icoon. Amalia Rodriguez dus met eh, Marcia de Gassa. En daarvoor had je de opposites met Licht uit Soul Sister. En hebben het over een Belgische groep. Die waren in 1993 weer eens te gast bij 3FM. Het programma van Henk Westbroek. En zij zongen daar live het nummer Changes. Soul Sister bestaande uit eh, Jan Leijers en Paul Michiels. En die Paul Michiels die heeft eh, de muziek de rug toegekeerd. Die is tegenwoordig op de televisie te zien. Niet alleen in Vlaanderen, maar ook in Nederland. Nederland. Daarover dadelijk meer. Eerst even Paul Michiels samen met Jan Leijers. Als Soul Sister. Live bij Denk en Henk, 1993. Je gaat het tweetal horen met het nummer Changes. Here we are, but it's not the Yes, I think it's time for me to make some change. bijzonder vrij opgenomen door eh, NOB-technici. <laughs> Want die had je toen nog, uh, eh, 1993. Je hoorde een uh, VARA-opname, Het programma denk ik aan Henk... van de Belgische groep Soul Sister, het nummer Changes, opname 1993. En zoals ik al zei, de groep Soul Sister die bestaat niet meer. Destijds bestonden ze uit Jan Leijers en Paul Michiels. Paul Michiels, vooral de zanger de belangrijkste zanger van dit tweetal. Jan Leijers trouwens, die is tegenwoordig weer eh, te zien op de televisie. Daar heeft hij in het verleden al ettelijke documentaires gepresenteerd. En twee jaar geleden was hij ook nog eh, te zien op de Nederlandse en Vlaamse televisie... samen met Leon Donschot in het eh, boekenprogramma Iets met Boeken. Maar op dit moment wordt van Jan Leijers op de Belgische televisie Canvas en in Nederland bij de VPRO op Nederland 2... de serie vertoont de weg naar Avondland. En dat is een elfdelige reis- en cultuurreeks. Zondagavond kan je daar deel 4 van zien en die gaat over Egypte. De reeks is namelijk een, eh, een reis die Jan Leijers maakt van Ethiopië naar Europa. En aanstaande zondagavond is op Nederland 2 staat Egypte centraal. Maar als je dan denkt, ah, maar dan moet ik naar Boer met zoekvrouw kijken... <laughs> Nou, aanstaande vrijdag dan kan je die aflevering uit Egypte al zien op het eh, Belgische Canvas. <laughs> En als je dat ook niet lukt, dan is er nog altijd zoiets als uitzending gemist. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, ga in ieder geval kijken naar die uitzending... De Weg naar Avondland met presentator en televisiemaker Jan Leijers. Want het is de moeite waard en eh, in ieder geval... Eh, wat mij betreft interessanter dan Boer zoekt vrouw Dit is Nacht ging anders bij de Vara op Radio 1. En dit worden de Fun Loving Criminals van vorig jaar. You got away, you put the pipe down. It's been a while since I've been around town. Y'all getting fast since Carlito went away. Hey, yeah, I reloaded, okay? I'm thinking of you and all the things that you do. Yeah, I'm thinking of you. Hell yeah, that's true. So sway with the love that you got. heart, and apart from being light to the spark, it's dark, and the bad men will play games. Talking tough, dropping name games. Play it, that's a shame. Then the other day, Punk tried to blow up the spot, but he was stopped. Like, show him what you got, stop, take it easy. This ain't China, Hawaii. I got Frank like Oscar Mayer. Inspire, make you jump and shout. Yes, it's out. The criminals don't let you down. Hoop scooping, Mata hoopling. I take the hip up back to school, put the blues in. Now we cruising, body moving. Yeah, we grooving. The only Sue I know is Susan. Thinking of you. Don't overplay your hand, lay in the cut. Mix it up, stay tough, acting hard than enough. Use your head, diversify your bonds. Say it like a song, hit it like a. Oh no. Yeah, gone are the days, but the dawn is on its way. And if you the game, nothing gets in your way. Tenacity, guts, or what have you. Do they give you enough respect up on the avenue? Yeah. You to speak your name out, what? Stuck in a rut, but I'm the one that knows what you about. That's true. Yes, you radiate heat, you put the boom in the beat. You yeah. have a dream, I want a dream when I'm asleep. Yeah no chicken, no chicken, no way. Shuffling your bizzle and beat all day. Some City underdogs are on their way, man. We're here, and y'all press play. Yeah, the times need us, they come between us. Propping up Judas like Jesus to please us, please. Thinking of you dat zijn het niet meer, maar ze maken wel nog steeds gezellig muziek. De mannen van de Fun Button Criminals. En dit was Classic Fantastic, een single die vorig jaar uitkwam. En aanleiding van de uitgave van die single waar ook een LP bij zat... hebben ze ook nog diverse optredens hier in Nederland gedaan, die Fun and Criminals. Drie jaar geleden toen was ze ineens heel bekend... dankzij het album Rock Ferry dat toen uitkwam. Op dit moment staat ze opnieuw in de belangstelling met het album Endlessly. Maar goed, van drie jaar geleden hoor je Rain On Your well. Duffy. someone takes a spill, it's me and not you. Don't bring around a cloud to rain on my parade. Don't tell me not to live, just sit and putter. Life's candy and the sun's a ball of water. Who told you dat is uit Funny Girl, eh, de musical. En je hoorde de stem van Nancy Wilson met Don't Rain on My Parade. En daarvoor hoorde je dan Rain on Your Parade en die was van Duffy. Tot aan het nieuws met Jan van der Putten hoor je de stem van Wouter Hamel.